Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft zoals verwacht oud-informateur Richard van Zwol voorgesteld als formateur. Van Zwol krijgt vijf weken de tijd om een nieuw kabinet te formeren. Wie Mark Rutte gaat opvolgen is nog altijd onduidelijk. Daar praten de partijen van, eh, partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB vandaag weer verder over. Wilders benadrukte gisteren nog eens dat hij het niet wordt. Het nieuwe kabinet moet eind juni op het bordes staan. Een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Het is het derde geval van vogelgriep dat bij mensen is vastgesteld. Vermoedelijk heeft hij het virus gekregen na contact met besmette koeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. De melkveehouder had milde klachten en is inmiddels hersteld. De burgemeester van Zaltbommel treedt af omdat hij zijn monumentale huis heeft verbouwd zonder vergunning. Pieter van Maren van het CDA had eerder dit jaar de eeuwenoude kozijnen van zijn monumentale woning laten vervangen. Maar monumentale panden mogen niet zomaar worden aangepast. Toen de inspectie de verbouwing ontdekte, bood de burgemeester zijn excuses aan aan de gemeenteraad. Er volgde een pittig debat en Van Mare mocht aanblijven. Toch besloot de burgemeester van Zalbommel dat hij op 1 augustus vertrekt. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen en de rust terug te laten keren. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen rellen... vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners en tegenstanders vrezen daardoor politieke invloed te verliezen. Vorige week stuurde Frankrijk honderden extra agenten naar Nieuw-Caledonië. In een toespraak zei Macron dat de veiligheidstroepen zo lang als nodig daar blijven. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen valt een enkele bui. Daarna meer zon met stapelwolken. Later vandaag weer meer buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de hart van de ANWB.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 Van Zwol krijgt vijf weken de tijd om een nieuw kabinet te formeren. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij is daar om het gesprek aan te gaan met betrokkenen. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen redden... vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. Een Amerikaanse melkveehouder heeft vogelgriep opgelopen. Het is het derde geval van vogelgriep dat bij mensen is vastgesteld. Vermoedelijk heeft hij het virus gekregen na contact met besmette koeien. Het weer. Vandaag begint droog met af en toe zon. Vanaf de middag meer buien met onweer bij maximaal 20 graden. I mean it hatched on the ground So time flew right by you no wrong. Maybe I should just let it be.